De zondagmorgen van GoFM. Op deze eerste paasdag. Wij zitten hier natuurlijk eh, ons Past Best. En we luisteren naar eh, Make It Easy On Yourself. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 eh, uur deze paasmorgen. En we maken het gewoon lekker gezellig. Speciaal op deze dag. Misschien ben je wel lekker al begonnen aan het paasontbijt. Zou zomaar kunnen. Dus dan eh, zijn we natuurlijk wel lekker met z'n allen bezig. En maken we er een gezellige dag van. Tenminste, als ik de reclamespots op televisie mag geloven. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go we hebben muziek in de aanbieding van Greenfield en Cook. When you lay beside me and your tears caress my hand, then I realize, shut the curtains And some something frees your eyes To find you're still sleeping In our little paradise The day begins And we must do what we have to just the same. The day begins, and we must do what we have to do. Lekkere muziek uit de jaren 80 hier bij GoFM op deze eh, eerste paasdag. You'll Never Know en daarvoor A Day Begins. Beetje van toepassing eigenlijk hier bij eh, GoFM, want we beginnen de dag eigenlijk vandaag. Hè. We hebben eerst lekker wat non-stop muziek gehad de hele nacht en ochtend. En nu zitten we hier met, eh, ja, de gebakken peren, niet met de gebakken eieren. Trouwens, op onze website staat een eh, leuk artikel. Uh, gaat over Pasen. Welke internationale tradities zijn er tijdens Pasen? Hartstikke interessant. Dan denk je bij jezelf, wat heb ik er nou aan? Ja, misschien helemaal niks. Maar het is wel leuk om eh, te weten welke ja, zaken van belang zijn vandaag ongeveer.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 fall apart. Guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. Oh, that's you and me. Oh, that's you and me. Makkelijk hè? als je jezelf You and Me noemt. En dan of je jezelf begint te zingen met uh, dit prachtige nummer You and Me uit 2014 op deze paasochtend. Cher, Chrissy Hind en uh, Cherry samen in Love Can Build a Bridge. Straks, want ook op Eerste Paasdag doen we natuurlijk aan informatie op deze eh, ja, mooie dag, zou ik maar zeggen. Feestelijke dag. Ehm, eh, straks gaan we het namelijk hebben over ja, het statiegeld op blikjes. Dat is al in gang gezet. Dus je kunt je blikjes al inleveren bij je supermarkt onder andere. Maar hoe het nou precies zit, Daarover gaan we straks even praten met de mensen die er alles over weten hier bij GoFam.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 Hè? Billy Joel en Honesty. En de Moody Blues met, ja, zou ik maar zeggen... de romantische song van de vorige eeuw, Nights in White Zitten. We gaan het hebben over zakelijke dingen zou je kunnen zeggen. Hoewel, en over het milieu. We gaan het hebben over statiegeld hier in de show. Ja, want statiegeld is nu verplicht op blikjes. Je hoort er meer over in deze bijdrage. Grote en kleine statiegeldflessen inleveren bij de supermarkt. Ja, dat zijn we allemaal wel gewend, maar vanaf nu zit er ook statiegeld op blikjes, zoals frisdrank, bier en energiedrankjes. Die blikjes herken je aan een speciaal logo. Nou, wat gaat er voor ons allemaal veranderen? Waar lever je die lege blikjes in en waarom zit er eigenlijk statiegeld op blikjes? Dat ga ik vragen aan Raymond Gianotte. Hij is directeur van Statiegeld Nederland. Eh, Raymond, statiegeld op blikjes dus. Wat houdt dat precies in? Dat betekent dat als je als consument vanaf nu een blikje koopt, dan betaal je 15 cent statiegeld. En dat statiegeld dat krijg je terug als je je lege blikje na consumptie weer inlevert. En om wat voor blikjes gaat het dan zoal? gaat om blikjes met iets daarin wat direct bestemd is om te drinken. Dus bier, eh, frisdrank, sap, al dat soort producten die je direct dus drinkt. Nu heb ik gisteren nog een eh, blik soep opengetrokken, maar dat telt geloof ik niet mee, hè? Nee, eh, een blik soep is er niet voor bedoeld om eh, direct te drinken. Nee, het gaat echt om de blikjes met een drank erin. Er zit op elk van die blikjes een bepaald logo waaraan je kunt herkennen dat er statiegeld opgeheven wordt. Ja, dat klopt. Eh, er komt een logo op, wat je een beetje kunt vergelijken met het logo wat je op Statiegat Flessen ziet. Dus er is een heel klein blikje afgebeeld met de tekst Statiegat Blik. En dat maakt het voor de consument dus eh, duidelijk dat het om een blikje met Statiegat gaat als je zo'n blikje inlevert, dan is het wel heel belangrijk dat de streepjescode goed zichtbaar blijft. Ja, die streepjescode, die barcode, die moet goed scanbaar zijn. Want vaak worden die blikjes ingeleverd in een machine. En de machine herkent een blikje met name aan die barcode. Ik eh, wil ze nog wel eens platstampen. Ja, zou ik dus niet doen als je je statiegeld terug wilt eh, krijgen. Want zoals ik al zei, het blikje moet herkend kunnen worden. En die herkenning eh, geschiet vooral aan de hand van de barcode. En die moet dus leesbaar zijn. Wat betekent dit eigenlijk voor de niet-statiegeldblikjes? Kan ik die ook nog ergens inleveren? Jazeker, oude blikjes waar je nog geen statiegeld voor hebt betaald, maar ook de soepblikken waar jij het eerder over had, die kun je inleveren nog steeds eh, in de PMD-zak zoals je die waarschijnlijk wel kent, afhankelijk van waar je precies woont. Raymond, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, we zagen toch eh, heel veel blikjes eh, op straat liggen. En eh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Die blikjes die, die komen overal en nergens terecht. Maar in ieder geval niet daar waar we ze hebben willen. Namelijk bij de recycler om er weer nieuwe blikjes van te maken. En we hebben geleerd van buitenlandse systemen en statiegeld op flesjes. Dat door statiegeld die producten niet meer op straat komen of veel minder op straat komen. En dus gerecycled kunnen worden. En dan kunnen we er weer nieuwe blikjes van maken. Want als ik even de cijfers erbij pak, ieder jaar worden ruim 2,5 miljard blikjes drinken verkocht in Nederland. En ongeveer 150 miljoen, ik schrok daar best wel van dat getal, eh, daarvan die belanden ieder jaar weer op straat en in de bosjes. Eh, dat zijn gigantische aantallen. Ja, dat is niet normaal, hè? En het is natuurlijk, eh, het begint ermee dat er dus blijkbaar mensen zijn die denken, joh, mijn blikje is leeg, ik gooi het wel gewoon weg. Maar met statiegeld zijn we in ieder geval ehm, in staat om het overgrote deel van die blikjes die anders op straat zouden belanden, eh, gewoon netjes in te nemen. Of als ze alsnog op straat worden gegooid door iemand, kunnen andere mensen ze dan wel van straat afhalen. We doen dit al langer op kleine plastic flesjes. Wat kun je zeggen van de resultaten daarvan? Wat heeft ons dat opgeleverd? Niet alleen dat er heel veel flesjes eh, worden ingeleverd natuurlijk, eh, maar ook cijfers eh, die over de samenstelling van het zwerfafval laten zien dat er 60 tot 70 procent minder flesjes in het zwerfafval liggen. Dus minder op straat en dat is pure winst. Dus het helpt echt? Het helpt zeker en dat gaan we nu met de blikjes ook zien. Dat helpt zeker, zonder twijfel. Waar ga ik de blikjes eigenlijk inleveren? Nou, dat kun je doen op meer dan 27.000 plekken in Nederland. Iedereen kent natuurlijk de supermarkten. Daar worden heel veel lege flessen en ook blikjes ingeleverd. Maar denk bijvoorbeeld ook aan NS-stations, eh, benzinestations, sportverenigingen, bioscopen, pretparken. Eigenlijk te veel op op te noemen en het worden er steeds meer. 27.000 van die innamepunten dus. En eh, dat aantal blijft de komende jaren te groeien. Het is ook wel goed om te weten dat er innamepunten zijn die jouw statiegeld niet teruggeven, maar daarbij kun je doneren aan een goed doel. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Stel je voor dat je lid bent van een voetbalvereniging en na de wedstrijd koop jij een blikje frisdrank om lekker even je dorst te lessen. Dan kun je je blikje daar achterlaten. En het statiegeld komt dan ten goede aan de sportvereniging. Dus je helpt jouw vereniging daarmee. Eh, dat maakt het wat gemakkelijker voor die sportvereniging om die, die blikjes ook in te nemen. En op die manier doneer je dus je statiegeld in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de supermarkt, waar je altijd je statiegeld terugkrijgt. En dan heb ik zo'n blikje ingeleverd. Wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Ehm, in hoeverre kunnen we die inmiddels al recyclen? Die kunnen we heel goed recyclen. Dus aan de achterkant wordt alles netjes goed geteld, goed van elkaar gescheiden. En die blikjes gaan vervolgens naar wat we dan noemen remelters. En die maken er weer grondstof van, van andere producten. En ook heel vaak blikjes. Je kunt blikjes eh, eindeloos recyclen. Dus je kunt van een blikje weer een nieuw blikje maken. Als je het natuurlijk maar inzamelt. En dat doen we met het statiegeld. Dan even advocaat van de duivel spelen. Ehm, ik koop ook wel eens een blikje drinken ja, dat moet ik dus in deze nieuwe situatie moet ik dat gaan bewaren. En sommige mensen vinden dat ook een beetje vies zelfs, om dat dan in hun tas mee te nemen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is natuurlijk best even wennen. Maar goed, schud het blikje even leeg, houd het even in je tas en lever het in. We zien in heel veel buitenlandse systemen dat dat na die gewenning dat het eigenlijk prima gaat en dat er geen onoverkomelijke problemen mee zijn. Dus vanaf nu alle blikjes drinken die mensen onderweg kopen even in de tas bewaren en dan vervolgens inleveren. En dan krijg je dus je statiegeld terug. Zeker. Of gewoon thuis bij je lege flessen en eens in de week of twee weken terugbrengen naar de supermarkt. En dan krijg je je statiegeld terug. Raymond Geernotte, directeur dus van Statiegeld Nederland. Dankjewel. Graag gedaan. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. hart vol verdriet, want jij passeert me niet. Jij loopt niet zoals voorheen meer naast mij. Voor de bomen kaal zijn, zou het ideaal zijn als ik jou weer naast me had. Stil je wil, maar niet voor lange tijd. Stil verdriet, omdat ik jou zo mis. Zal die dag nog komen, echt en niet in dromen, dat mijn verdriet vergeten is. Stil verdriet He's here. He's here. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn. prachtige muziek van een vrouw die altijd van die wijdse bewegingen maakte. Weet je wel, zwaaien en zwieren en ja, al die jurken die ze aan heeft, die ook zo heel <laughs> ruim zitten. En ja, eigenlijk een prachtig beeld veroorzaken. Je hoorde Kate Bush, The Man with a Child in His Eyes. En daarvoor, och, wat een prachtige klassieker. Stil verdriet uit de beginjaren van Rob de Nijs hier bij GoFM. Wij zijn hier lekker aan de koffie gebruikelijk, dat doen we altijd op zondag, maar ook op eh, eerste baasdag. En wat doen we dan? We hebben daar natuurlijk een enorm chocolade-ei bij. Helemaal wordt die in elkaar gedrukt. Allemaal in kleine stukken. En we zijn ervan aan het peuzelen. Hoe zwaar is dat ding, jongens? Hè? Ja, 600 <laughs> gram. En wedden dat het op is aan het einde van de show? Ik weet het zeker. Blijf bij me, blijf bij GoFM. We houden je op de hoogte wat er gebeurt met dat chocolade-ei. Hier zijn de poptops. on the hill. Seems lifeless, but it's standing still. And memories of my childhood fill my mind. Oh, mommy, mommy, mommy. I've been through all the walks of life. Seen tired days and lonely nights. And now without you by my side, I'm lost. everything that made me. Now I call you baby. It's why you're so amazing. All of the good. love taught you there's good in goodbye. Every woman that you knew brought you here. I wanna teach you how. Taylor Swift. Natuurlijk. Je kent het natuurlijk als je het een beetje bijhoudt de muziek van de afgelopen jaren. All of the girls you loved me for, Natuurlijk. En Mommy Blue ervoor van de pop ik weet niet eh, wat jij aan het doen bent. Misschien heb jij een mooie gedekte tafel zoals we die zien in reclamespots op televisie. Maar misschien doe je daar helemaal niet aan aan Pasen. En ben je gewoon lekker niks aan het doen. Een beetje koffie, een beetje niks. En een beetje surfen op internet zou zomaar kunnen. Zo'n dag als altijd. Er zijn heel veel mensen die dat eh, doen natuurlijk. En dan ben je ook hartstikke welkom bij GoFM. Maar als je aan de gedekte tafel zit, eet smakelijk.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 En Mark Owen met Child Lik een beetje op, eh, ja, wat was het eigenlijk? Hè? John Lennon-achtig. Ehm, over een paar minuten ben ik bij je terug. Even pauzeren ga ik en dan, eh, daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. En ik hoop dat je mijn gezelschap blijft houden, ook op deze eerste paasdag. Eh, tot een uur of twaalf, want ik heb echt hele lekkere muziek voor je. Tot besluit van dit uur onder andere bijvoorbeeld... zomaar even Johnny Holiday, een held van de jaren zestig... te tendre aan mee. Wat mij betreft, tot Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai, et pourtant moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, oh, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu. La lumière, ça n'est pas infini de ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes temps. peut-être pour toi le premier. J'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs pour te faire fell